12 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal AIVD en MIVD meer bevoegdheden om digitale informatie te verzamelen. Als een meerderheid tegenstemt wil GroenLinks een alternatief voorstellen... waarin staat dat er niet meer informatie mag worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Er mag geen ongelezen informatie worden gedeeld met buitenlandse inlichtingendiensten... en de journalistieke bronbescherming en het medisch beroepsgeheim moeten gewaarborgd blijven. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken vindt dat activisten die tegen Zwarte Piet en cowboy- en indianenfeesten zijn een te groot podium krijgen. De CDA'er zegt in een interview in de Telegraaf dat ze iets van ongelijkheid suggereren en dat stoort hem. Hij vindt dat tradities houvast geven. Hij vraagt zich af of we de geschiedenis willen gaan typexen en ontkennen waar we vandaan komen. Knops denkt dat dat alleen maar bijdraagt aan verdeeldheid. Volgens de staatssecretaris wordt de discussie over Zwarte Piet en omstreden de historische figuren zoals Jan Pieterszoon Koen vooral in de Randstad gevoerd. Het station Amsterdam Centraal heeft vannacht veel wateroverlast gehad door gesprongen waterleidingen van de sprinklerinstallatie en de cv. Het water stroomde met bakken de stationshal in. Het lek was rond half zeven gedicht. Inmiddels is het water opgeruimd. Wel is een deel van, een, van de voetgangerstunnels nog afgezet omdat het daar glad is geworden door opgevroren water. En het weer dan nog. In het noorden is het koud en vrij zonnig. In de rest van het land veel bewolking. In het zuiden loopt de temperatuur vanmiddag op naar 5 graden. In het noorden wordt het zo'n min 2 graden. Er waait een matige tot krachtige oostenwind. Vanavond en vannacht kan het lokaal glad worden. Morgen wordt het 3 tot 9 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.